Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. PSV is door naar de allerlaatste voorronde van de Champions League. Ze hebben het als vorige week gewonnen van Stormgras uit Oostenrijk. Veerman en De Jong scoorden al in de eerste helft. En vlak voor tijd kregen de Eindhovenaren ook nog een penalty van de VAR. Het fluitje van de scheidsrechter heeft, dacht ik, al geklonken. Maar wat wacht Pepi dan lang? Nou, nu dan toch die aanloop. En hij schiet in de rombe in. Scherpen naar de linkerkant. En de bal gaat rechts van hem in het doel. De eerste goal in de PSV-shirt van Ricardo Pepi. PSV op 3-1 in Oostenrijk tegen Sturm uit Graz. En dat was ook de eindstand. PSV moet nu nog één tegenstander verslaan en dan doen ze mee met de Champions League. Horecazaken zitten steeds vaker in de financiële problemen. Veel cafés en restaurants moeten nog coronasteun terugbetalen aan de overheid. En ook zijn ze steeds meer kwijt aan bijvoorbeeld de huur. Veel ondernemers zeggen dat het geen zin meer heeft om door te gaan met hun zaak. Vuilnisophalers in Nijmegen zijn tijdens hun werk verrast door een slang. Het dier kronkelde uit een zak met huisafval. Het gaat waarschijnlijk om een koningspython. Maar hoe die bij het vuilnis terecht is gekomen is niet duidelijk. Het beest is opgevangen door de dierenambulance. En bij Omroep Gelderland in vakantietijd aandacht voor een bijzonder stel. Carl van 90 met zijn 34 jaar jongere vriendin Monique. Ze gaan samen op reis, niet met het vliegtuig of de boot, maar met de Kanta. Die maar 45 kilometer per uur mag. Het stel laat een verslaggever van de regio Omroep de auto zien met Carl achter het stuur. Is hij een beetje een goede chauffeur? Ja, ja, ja. Ja, vind ik wel. Ja. Een prima reactievermogen. Oh, oh, oh, stop, hij gaat achteruit rijden. En waar gaat de reis naartoe? Naar Zuid-Limburg. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Kans op wat mist. Morgen af en toe een zonnetje. Behalve in het zuiden, daar kans op wat regen. Het wordt maximaal 25 graden.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 Dus kan ik er naar luisteren. Mike Bett en Justin Hayward, de zanger van de Moody Blues... samen in het prachtige werk van eh, Simon en Garfunkel Scarborough Fair. Nou, Billy Joel die, eh, gaat ons verrassen met She's Always a Woman to Me.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 Nummers als Tossing and Turning en zo. En ook eh, Every Brother zongen ze. Prachtig. Close Harmony. En dat was live, klonk het echt exact zo. Dus dat was een aanrader om naartoe te gaan destijds. Ze bestaan nog, geloof ik. Als ik me goed heb laten informeren. De Buffoons uit Enschede. En eh, ja, Close Harmony, daar, eh, daar kwam het op neer. Hè. Eh, dit dus is ook mooi. Onze vrienden uit Zweden, ABBA. Lay all your love for me.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 En hij wordt bijgestaan door een meisje wat zich eh, Georgia of Georgina laat noemen. Ivo Perlei. vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui Andrea Bocelli. En het meisje, of vrouw, ik weet het eigenlijk niet. Uh, klinkt als een meisje in ieder geval. Jong ding nog, Georgia. Georgia heet ze, ja. Nou, prachtig gezongen, Georgia. Samen met zo'n beroemde meneer Andrea Bocelli. We hebben dokter Hoek aangehoord. We hebben uh, ja, Neil Diamond. Die, die, moet ook nog even langskomen. Met een hele gouden ouwe. subject to the blues now and then But when you take the blues and make a song You sing them out again Song sung blue Weeping like a willow Song sung blue Sleeping on my pillow can sing it with a cry in your voice And before you know it, started feeling good You simply got no choice Song blue Song wat was het een hit in de jaren 70. Song Blue, Neil Diamond. Ja, we hebben de, afgelopen periode de nodige regen gehad. Maar af en toe kwam het zonnetje erdoor en dan eh, zag je de regenboog. En ik heb even even Kersten hier gebeld. Ik zeg, Eva, kan jij daar nou niet eens een mooi liedje over zingen? helaas niet meer overleden aan, uh, ja, een eh, huidkanker. Een melanoom. En eh, dat ging niet goed. maar ze heeft heel mooi repertoire van ons achtergelaten. En een van die mooie nummers heb ik zojuist voor u gedraaid. Somewhere Over the Rainbow. Dat is natuurlijk een heel bekende een evergreen ook, zeg maar. Hè. Maar zoals zij dat zingt, ja, dat benaderen maar heel weinig solisten. Of vocalisten, moet ik zeggen. David Gates, die gaat ons beetje eh, over het weer vertellen van de afgelopen periode. We krijgen regen, we krijgen storm, we krijgen wind, we krijgen onweer. Alles tegelijk. In de Cloud Suite. David Gates. Haal je paraplu maar tevoorschijn. Trek je poncho maar aan. Het, eh, het wordt slecht weer, mensen. We kennen David Cage natuurlijk van de groep Brad. De jas mag weer uit, de paraplu's mogen weer opgevouwen worden. Zet ze maar even in de gang neer, want ze lekken natuurlijk een beetje. Nou, die onweersbui, daar die regen met David Gates. De Cloud Suite was dat, luisteraars. Een complete suite, ja. Prachtig. Toto, die hebben ook prachtige nummers gemaakt. Waaronder eh, I'll Be Over You. Somebody gauw mijn hart eh, stopt met breken, dan, eh, ben ik over eh, het verlies van jou heen. Dat wordt er bezongen door Toto. Ja, luisteraars, we gaan nog even naar een hele oudje hoor. Want ik ben blij dat ik zeg maar de, ja, de hele popmuziek evolutie, als ik het zo mag noemen, heb meegemaakt. Van eind jaren 50 tot nu. En er zoveel mooie muziek gemaakt. Ik moet u eerlijk bekennen, ik ben niet zo fan van hip-hop en allemaal dat soort en eh, rap en al die... Nee, niks van mij. Ik hou meer van dit bijvoorbeeld. Als hij wil hoor. hij wil niet. <laughs> eigenwijs. Ik, ik wilde Autos Redding voor u draaien met eh, I Got Dreams to Remember. Maar nee, hij, eh, hij doet het niet. Nou, dan de Golden Earring maar. Als hij het doet. <laughs> Ook niet. Nou, dan zit er, wat, eh, dan zit er een probleem in, eh, in mijn, eh, mijn draaimachine, mijn draaitafel. we hopen dat hij zo op gaat starten. De techniek laat je soms in de steek en dat gebeurt dan net zo vier minuten voordat het programma is afgelopen. Wat jammer nou. Ik had het zo graag op een, op een leuke manier af willen maken, luisteraars, maar het lijkt niet te lukken. Nee, het gaat me niet lukken. Nou, Anita Keur dan, wil jij uh, jullie zingen? Ook niet. Het spelletje doet het gewoon niet meer. Nou, dan, eh, dan moet ik eh, eens even kijken of ik nog ergens een cd kan vinden, luisteraars. Want ja, zonder muziek tot 12 uur, dat, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Excuus, excuus, excuus. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. ik geef de machine de schuld machines kunnen stuk gaan. En, dat is nu. Nou, gelukkig gebeurt het vier minuten voordat eh, het programma is afgelopen. Dus eh, ik heb een cd klaarstaan van Fleetwood Mac. Ik hoop dat u dat eh, kunt waarderen. can go your own way. En u eh, moet uw eigen gang nu naar het bedje gaan. Want het is de hoogste tijd. Hè? Het is 12 uur bijna, luisteraars. Ik neem afscheid van u. Dank u allemaal voor het luisteren. Annemiek, dank voor je reactie. Ik eh, ben blij dat je genoten hebt van Fleetwood Mac. Ik, eh, ik zie jullie volgende week weer.